5 uur. Dit is Renate Evers met het NOS-slag op een museum 21 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 17 toeristen. Veiligheidstroepen hebben een eind gemaakt aan de terreuractie en daarbij zijn twee aanslagplegers gedood. Autoriteiten zoeken nog naar mogelijke andere daders. De situatie was lange tijd chaotisch. Het leek erop dat de terroristen ongeveer 100 toeristen in gijzeling hadden genomen, maar de premier van Tunesië sprak nadrukkelijk niet over een gijzeling. De opkomst voor de verkiezingen voor provinciale staten en de waterschappen is tot nu toe lager dan vier jaar geleden. Om half vier had 24 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht, zegt onderzoeksbureau Ipsos. In 2011 was de uiteindelijke opkomst opvallend hoog met bijna 56 procent. De stembureaus zijn open tot 9 uur vanavond. De taxidienst Uberpop is vanaf nu in heel Duitsland verboden. Het heeft een rechter in Frankfurt bepaald in een zaak die was aangespannen door taxichauffeurs. Bij Uberpop rijden particulieren zonder vergunning klanten rond. Volgens de rechter mag een chauffeur alleen ritten aanbieden als hij de juiste papieren heeft. Uber is niet van plan zich neer te leggen bij de uitspraak. In Zwolle heeft een vrouw van 33 een lerares op een basisschool zwaar mishandeld. De twee hadden gistermiddag een discussie over een incident waarbij het kind van de vrouw betrokken was geweest. De discussie liep uit de hand en de moeder greep de lerares bij de keel. Het slachtoffer liep verwondingen op aan haar hals en was even buiten bewustzijn. Indonesië zal zeven buitenlanders die in de dodencel zitten voorlopig niet executeren. Volgens vicepresident Kalla gaat de rechter eerst opnieuw naar de zaken kijken. Executies zullen op zijn vroegst over een paar weken zijn. Eerder zei president Widodo nog dat de executies gewoon doorgaan. Het weer, de bewolking neemt toe, het kan nevelig worden. Temperatuur daalt vannacht tot een graad of 5. Morgen schijnt de zon geregeld, vooral in het noorden, en het wordt dan 8 tot 14 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet bijzonder druk op de weg. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en Eembrugge, 5 kilometer. Op de A6 Muiden richting Lelystad heeft het verkeer de meeste vertraging. Tussen Almere en Lelystad zaten 7 kilometer file na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is drie kwartier. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht, 7 kilometer... De A15 van Gorkum naar Rotterdam voor Sliedrecht 5 kilometer. Er zat een vrachtwagen met een lekke band. De rechte rijstrook is dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 4. A27 Utrecht richting Gorkum voor Lexmond 4 kilometer. De A27 van Utrecht naar Breda voor Werkendam 5 kilometer. De N210 Rotterdam richting Schoonhoven voor de aansluiting met de A16 2 kilometer.